Op de 45 stations waar een stembureau is ingericht... hebben vanochtend ruim 10.000 mensen een stem uitgebracht. Volgens de NS was het vooral tijdens de ochtendspits erg druk. Ook op Schiphol kunnen reizigers en medewerkers stemmen. Aan het einde van de ochtend hadden 270 mensen dat gedaan. Landelijk was de opkomst om half elf 13 procent. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Sinovet. De opkomst is daarmee iets lager dan bij voorgaande Kamerverkiezingen... Tot vanavond 9 uur kunnen zo'n 12 miljoen mensen hun stem uitbrengen. De stembusgang in Rotterdam lijkt zonder grote problemen te verlopen. Bij de raadverkiezingen in maart stonden er meerdere mensen in een stemhokje... en zouden de stemadviezen zijn gegeven. Daarop werd besloten tot een hertelling van de stemmen. Tot nu toe zijn er bijna geen problemen gemeld. Van de ruim 300 stembureaus gingen er twee iets later open. De Bosse zwemleraar Benno L. wordt ook verkrachting ten laste gelegd. Het Openbaar Ministerie maakt vandaag de strafeis bekend... en heeft op het laatste moment de tenlastelegging verzwaard. Daardoor kan het OM een hogere straf eisen. De wijziging gaat over een mogelijke tongzoen... die door justitie eerder als poging tot verkrachting werd gezien. Benno L. wordt behalve van verkrachting ook beschuldigd van onder meer ontucht... en het bezit van kinderporno. In Den Haag moet een speciaal politieteam het aantal berovingen van halssieraden terugdringen. Sinds januari slaan zogenoemde kettingrukkers steeds vaker toe in Den Haag. Volgens de politie speelt de hoge goudprijs een rol bij de toename van het aantal berovingen. De Europese Commissie heeft met ingang van de komende nacht een verbod afgekondigd op de vangst van blauwe tonijn in de Middellandse Zee en aan de oostkust van de Atlantische Oceaan. De blauwe tonijn is sterk afgenomen die dier wordt vooral gevangen door Franse, Griekse en Spaanse vissers. Tot besluit het weer. Van tijd tot tijd regen. Vanmiddag is het 17 graden op de Wadden en 2